je Eet je spinazie nou op, kleintje? Voor zo'n houseparty kan je die vitamine best goed gebruiken. de basdrum. Guts, ik dans op de melodie. Kijk, mijn voeten die schuiven. In mijn armen die zwaaien. <laughs> ik ga helemaal uit mijn dak. way. Bên Jumi je gebermaat. Ben Jumi volk op de kwaad. Link bezig, op bezig, ik scootertjes lekker. Ben Jumi je gebermaat. Ben Jumi je gebermaat. Ben Jumi volk op de kwaad. Link bezig, op bezig, ik scootertjes lekker. Ben Jumi je gebermaat. De laatste tijd zijn steeds meer mensen aan het hakken. Jong, oud en stokoud. En voor het weer om Henk. Vanmorgen verwachten wij een grote reepbui en het hak hakt stelen. Let op uw spie, want de weg is zeer glad. Dit is het einde van het Polygonjournaal. Goedenavond. Nou, als dat nou alles is, dan kunnen we wel inpakken. Ik ben Johnny, je gobbermaat. Peçuni yuxobermas you're Peçuni yuxober Joni yuxober Joni man.